Michael P. is de man die in september 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. Daarvoor kreeg hij 28 jaar en tbs. P. zat eerder in de gevangenis voor onder meer de brute verkrachting van twee minderjarige meisjes. Nu het Lagerhuis de andere varianten voor de brexit verworpen heeft... wil de regering mee toch weer proberen de oorspronkelijke deal in stemming te brengen. Die is al twee keer met een grote meerderheid weggestemd. Het is ook nog de vraag of de Lagerhuisvoorzitter een stemming toestaat... omdat diezelfde motie niet twee keer mag worden voorgelegd. Leden van verboden motorclubs kunnen gewoon een nieuwe club oprichten. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen... naar de bestrijding van outlaw motorcycle gangs. Volgens de onderzoekers is de wet die de motorclubs kan verbieden te vaag. Het moet voor minderjarigen onmogelijk worden om via internet toch aan alcohol te komen. Staatssecretaris Blokhuis komt met strengere regels. Blokhuis wil de verkopende winkels wettelijk verantwoordelijk maken en niet de bezorger van de drank. Zij moeten zorgen dat het goed gaat met de bezorging. Dagblad de Limburger begint een rechtszaak tegen de gemeente Kerkrade. De krant eist in een kort geding dat de gemeente beelden van een journalist van zijn website haalt. Volgens de gemeente in Kerkrade tonen de bewakingsbeelden aan dat de verslaggever stiekem een vertrouwelijke vergadering stond af te luisteren. Volgens de verslaggever stond de intercom te hard en kon hij gewoon alles horen. Het Openbaar Ministerie heeft bepaald dat de journalist niets strafbaars heeft gedaan. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon en het wordt een graad of 14. Ook morgen rustig weer en wat hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een normale spits zonder al te veel uitschieters, maar één grote uitzondering dat is de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette staat 13 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een uur en de linkerrijstrook is dicht. Ook oponthoud op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 10 minuten vertraging. Op de N230 van Utrecht naar Maarsen ook oponthoud. Tussen Overvecht en de aansluiting met de A2 ook 10 minuten vertraging.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 Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, got the feel for you.